Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen gaat gemiddeld nauwelijks naar beneden. Het RIVM zegt dat er eigenlijk in een week tijd niet zoveel is veranderd aan de cijfers. We komen van ver. We, zaten natuurlijk op 11.000 per dag. En we zitten nu op eh, ongeveer 4.500, ehm, 5.000 eh, ehm, per dag. Maar dat zijn nog steeds veel te veel meldingen voor deze tijd van het jaar. En er zijn dus veel te veel meldingen ehm, ehm, ten opzichte van wat we eh, hadden verwacht. Waarschijnlijk houden mensen zich dus minder goed aan de maatregelen. We zien ook in het straatbeeld dat het toch wel heel druk is. In de winkels eh, is het drukker. Eh, we zien ook geen afname verder van het woon-werkverkeer. Dus mensen blijven nog steeds naar hun werk gaan. Het R-getal ziet er ook niet goed uit. Dat ligt weer boven de 1. En dat wil zeggen dat er alleen maar meer nieuwe besmettingen bij gaan komen. Forum Tweede Kamerlid Theo Hiddema gaat per direct de Kamer uit. Kamervoorzitter Ariep las net haar afscheidsbrief voor hem voor. Uw vertrek uit de Kamer is een principiële keuze. Eh, dat maak ik op uit uw brief, maar het moet u niet gemakkelijk zijn gevallen. Samen met uw werkzaamheden als advocaat en natuurlijk uw kat Bram... was de partij in de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van uw leven. Hiddema voelt zich niet meer thuis in de politiek, zegt hij. Eerder vandaag maakte Thierry Baudet al bekend dat hij stopt als partijvoorzitter... nadat hij zijn taken als lijsttrekker al had neergelegd. En dat doet hij allemaal naar ophef over racistische appjes in de jongerenafdeling van Forum. Treed eh, terug als beoogd lijsttrekker en ik laat het nu aan de partij en aan de leden om volgende stappen te zetten. Joost Eertmans wil de plek van Baudet wel overnemen, heeft hij aangekondigd. Twee op de drie huizen in Nederland moeten over vijf jaar sneller internet hebben, wil KPN. Ze willen op al die plekken het snellere glasvezel aanleggen, want we gebruiken steeds meer data. Zeker nu, waarbij de kantoorplekken ook de huizen in verdwijnen en eh, gezinnen en, en, eh, en werkplekken heel veel data consumeren, denken we dat dit echt een heel belangrijk product is voor de toekomst voor Nederland. Een derde van de internetaansluitingen is nu via glasvezelkabels. Het weer. Vannacht koelt het af naar een paar graden boven het vriespunt. Morgen is er in de ochtend veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking en de kans op een bui toe.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 En de N232 van Amstelveen naar Haarlem loopt daardoor ook vast. Tussen Zwanenburg en de aansluiting met de A205 heb je nu een kwartier vertraging. Dan de N247 van Amsterdam naar Horen, 5 minuten extra tussen de aansluiting met de A10 bij Amsterdam-Noord en Broek in Waterland.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 Na Thierry Baudet is Hiddema de tweede prominent van Forum voor Democratie. Die conclusie trekt uit de onrust over de jongerenafdeling van Forum. Het RIVM waarschuwt dat het niet goed gaat met de coronacijfers. De daling die eind oktober werd ingezet is gestagneerd, concludeert het instituut. Onder jongeren van 13 tot 17 is een lichte stijging van het aantal besmettingen. In Zwolle zijn twee zussen van 80 en 81 veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Ze hadden geprobeerd in Nepal een jongen om te kopen die misbruikt was door hun broer.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 You got that. Oh, no, no, no. Just take a step. give me that step by step? Won't you give me that step by step? I. Maybe you don't like talking too much about yourself. But you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now. I know you, you like this shit don't go your way I don't really know what to say my brain.